uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië ontkent met klem dat het achter de aanslagen zit in Teheran vanmorgen. De Iraanse revolutionaire garde had het land daarvan beschuldigd... maar volgens de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken is er geen bewijs voor. Iran en Saoedi-Arabië zijn aardsvijanden. Bij de aanvallen op het Iraanse parlement en het mausoleum voor Ayatollah Khomeini kwamen zeker twaalf mensen om het leven. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De VS heeft de aanslagen veroordeeld. Amerika is in gedachten en gebeden bij het Iraanse volk, zijn woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is vorig jaar wereldwijd 9% meer duurzame energie opgewekt. Nog nooit was de groei zo groot, blijkt uit cijfers van het duurzame energieplatform REN22. Bijna de helft van de groei komt door de toename van het gebruik van zonne-energie. Wereldwijd wordt inmiddels genoeg duurzame energie opgewekt om heel West-Europa van energie te voorzien. Toch is dat nog niet genoeg om aan de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs te voldoen. Ten zuiden van Rotterdam is een verkeerschaos ontstaan door een gekantelde vrachtauto op de Moerdijkbrug. Ook nu nog is er op de A16 richting Breda maar één rijstrook open. Mensen kunnen wel omrijden, maar ook op die route staat het muur vast. De ANWB zegt dat het nog geen zin heeft om vanuit Rotterdam naar het zuiden te gaan. In Oost-Brabant zijn zes mannen opgepakt voor oplichting via internet. Ze boden op websites als Marktplaats, elektronica en kleding aan... en incasseerden wel het geld, maar leverden niets. De arrestaties waren in het kader van een actiedag tegen internetoplichting. Er zijn auto's, contant geld en waardevolle spullen in beslag genomen. Het weer, er zijn opklaringen en de wind neemt af. Vannacht raakt het weer bewolkt en valt er lokaal een bui bij minima van 11 tot 13 graden. Morgen zijn er ook buien en is het met 20 tot 25 graden vrij warm. Vrijdag en in het weekend is het wisselvallig en vooral zondag zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad nog vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Hendekido Ambacht en Gorkum 19 kilometer. Dat zijn voor een deel de omrijders vanwege de problemen op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopend Ritterkerk en de Moerdijkbrug nog 18 kilometer. Op de Moerdijkbrug is nog steeds maar één rijstrook open. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 6 kilometer. Tot zover de verkeers... Ja, en daar zijn we dan. Zie je Wems Reggae Café. Wie wil dat nou niet? Tot 10 uur, de mooiste reggae. En ik hoef het niet eens zelf te doen, want dat hebben jullie al voor mij gedaan. Mijn dank daarvoor trouwens. No Woman No Cry. En je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En eh, ja, iedereen die kijkt, die, eh, die kent mij met gemaakt, denk ik. Want ik word overspoeld met, eh, ja, <laughs> met, van alles eigenlijk. En vandaag via Facebook heb ik een heleboel berichtjes gekregen... wat ik, wat ik heel erg leuk vond. via de pagina The Challenge. Hè, dus, dus ja, de ZFM Challenge. Het begon allemaal, allemaal heel erg onschuldig en zo. met, met één plaatje, twee plaatjes, toen werden het drie plaatjes. En Alleen vandaag al, nou ja, ik denk dat ik van Facebook een hele dikke rekening krijg. Want eh, dat kost allemaal ruimte, dat, eh, dat kan niet anders. Er zijn een boel mensen die hier gereageerd hebben eh, aan het einde ervan. Ik heb ja, de vraag gesteld van jullie hebben de challenge van de reggae gedaan. Wat vonden jullie nu van de reggae? Ik heb een paar hele leuke reacties op gekregen. En ik zal er straks ja, eens eventjes a, publiekelijk bekendmaken, zeg maar. Goed, oplettende kijkers, die, die had net al gezien van... hey, er loopt een dame in de studio. En dat is niet Willem. Nee, dat ben ik. <laughs> nee, dat ben ik niet. Nee, dat is Fabienne. Fabienne is, eh, ja, ik weet niet, eh, Toet Fabienne. Fabienne. Eh, die komt eventjes meekijken, even meeproeven. En ik heb gevraagd of ze kraaltje in haar wil doen. Nou ja, dat wil ze dus niet. Dus ja, dan moet ik het maar weer alleen doen allemaal. En dat lukt ook nog.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 De, de kijkers die zien het in ieder geval alweer. Fabien! And chasing after. de scavenger dub van Israel Vibration. En daar hoor je vast wel meer over, denk ik, eh, de komende twee uur. We draaien allerlei reggae. We draaien dancehall, rocksteady, ska, dub, of course. En de volgende, dat is... Eh, ja, eigenlijk is het old school, maar het is... Eh, ja, het is wel een verzoekje. En ja, deze kan ik gewoon niet weigeren. ken niet. Annemieke Vos. Eh, ja, bij deze heb ik het eh, dan, <laughs> dan ingewilligd. En eh, ik, vind het, ja, ik vind het heel erg sneu dat ik het de vorige keer vergeten ben. En ja, nogmaals, sorry. Ik hoop dat ik het goed heb gemaakt. En de slag om taart kun je sturen naar... <laughs> nee, dat gaan we lekker niet doen. Ehm, er komen nog meer verzoekjes aan. Alleen ik draai ze niet achter elkaar. Ik doe ze gewoon een beetje, een beetje door elkaar heen. Ik pak wat nummers erbij... Die, uh, die bent tegengekomen in uh, de Challenge. De ZFM Challenge op Facebook. En voor degene die vraagt van... Hé, hey, wat, wat is dat nou weer, de, Challenge? Gewoon even naar kijken. ZFM en dan uh, eh, tik je een Challenge. En, dan kom je vanzelf op de pagina... Ehm, waar je werkelijk alles vindt. En zo niet, stuur maar even een berichtje naar Willem Bruis. Want dat komt altijd aan. Nou, dat is toch lekker heerlijk is dat. Gaan van old school gaan we naar, uh, ja? Irving, Texas, wat was dit ook alweer? Kom, kom, kom, kom. in a dancehall star. Hip hop reggae in a dancehall star. Hip hop reggae in a dancehall star. Friday morning. Come a dumb man, come a life man. Knock up and dance up, mash up the cars. On the run, me say come a King Street. Yeah, he was arrested and tested. And the drugs he had in him, he confessed it. Me calling all the youth in this country. Woolly pa boys and a woolly pa girls. Drug abuse is a dangerous thing. Start off drugs and stop the violence. In a decent time, me have to obvious the drugs. Listen what I say, hey, I'm a part of you. Too much interest, you can't go mental. Cause I, Dr. Alban, tell everybody, we no want no coke, no heroin, no hash, hash, no amphetamine. Okay. so they could do the right thing. That's why Jaja sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race.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 shit, shit. Don't give no shit, don't give no shit, don't give no shit. Me no want to, don't give no crack, don't give no crack, don't give no crack, crack. Dr. Alban. Iedereen zegt, ja, die Dr. Alban, ja, dat is een hele, een hele goede zanger, maar... Uh, komt hij nou van, uh, komt hij nou van Jamaica? Nee, kom uit Zweden. Camp where the thugs and camp back a knapsack, it in a your backpack. This melody your girlfriend contact. Some boy not know this. I'm only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. The them with the where them got to, and won't think twice to shot to. Don't make them spot you, unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you when. French town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start chop it. We dip in file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy, a playboy rabbit. Get chopped like a bad habit. So no bother post off if you are down have it. Rastafari stands alone. things can't done. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. old man to pick me. So why even no one if you with me? To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election, them trick with them. Them down to nothing at all. Come on, let's face it. I get away you Chance basic, and most of the use them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic with the extra magazine in a them back pocket. And a bleacher night time in a some black jacket. All who not lock locks at them a lock rocket. Them we full you up a current like a shock socket. Them we run a roadblock which but the cops block it. And from now till a morning, no stop clock it. If them run out of rounds, I broke back ratchet. South side, north side. East coast, west coast. <laughs> Yo. Cornwall, Middlesex, and Surrey, y'all. Hey. Out in the street, they call it. Hey. Damien en wel, ja, Marley. Weer een Marley. Grote familie en god, daar ben ik er blij mee. Want uh, als we de familie Marley niet hadden dan... Hey Jim, Jim, just a minute y'all. I want to ask you something. I want you to spell something for me, Jim. Can you do that? Sure, John. But I want you to spell for me New York. John, why you ask me to do that? I just want you to spell New York Jam. Well, alright, I'm gonna go ahead, man. N E W Y O R K. That's New York, man. No, Jim, you've made a mistake, Jim. I'm gonna teach you the right way and the proper way to spell New York. Well, go ahead, John. A knife, a fork, a bottle, and a cork. That's the way we spell New York, Jim. Yeah. You see, I'm the dynamite. So all you got to do is hold me tight because I'm out of sight, you know? Cause I'm a dynamite. Whenever time I walk in the rain, man oh man, I feel a pain. I feel a burning pain keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain. I want you to dig my soul brother and soul sister. I want you all my time because I'm a dino mind. Yeah, I've got cocaine running around my brain. No matter where I treat my guests, you see, they always like my kitchen best. Cause I'm cocaine running around my brain. Cocaine running around my brain. Yeah. Hey, Jim. Jim. Where is Jim, man? Jim, I want you to tell you something. I want you to spell for me New York, Jim. Come on, Jim. I want you to spell New York. A knife, a fork, a buckle, and a cork. That's the way we spell New York. Right on out of sight, man. Right on, uh, eh. right on, yeah, right on. Hey Jim, Jim, just a minute, y'all. I want to ask you something. I want you to spell something for me, Jim. Can you do that? Sure, John. Well, I want you to spell for me New York. John, why you asking me to do that? I just want you to spell New York Jam. Well, alright, I'm gonna go ahead, man. N E W Y O R K. That's New York, man. No, Jim, you've made a mistake, Jim. I'm gonna teach you the right way and the proper way to spell New York. Well, go ahead, John. A knife, a fork, a bottle, and a cork. That's the way we spell New York, Jim. Yeah. You see, I'm the dynamite. So all you got to do is hold me tight because I'm out of sight, you know? Because I'm a dynamite. Whenever time I walk in the rain, man oh man, I feel a pain. I feel a burning pain keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine. n e w y o r k Dat is ZFM Zandvoort, geloof ik. Ja, dat dacht ik wel. En eh, dit was eh, speciaal voor uh, Heerenveen. The Magnificent. I'm back, but the shaker was so boss. Most thundering, storming, sound of soul. Double barrel. dat krijg je. dan krijg je. Als je niet gewend bent aan visite, dan... Ja. En dan wordt dan wat, want uh, we gaan een keer met een heel stel luisteraars... gaan we eens een keer uh, ja, een uitzending doen. Later meer. Get up in the morning, slave, for bread, sir, so that the oké. Ik, ga, ik ga me alleen maar bezighouden met, eh, met de uitzending, denk ik. Want eh, anders komt het <laughs> helemaal niet meer goed. <laughs> ga verder met Shy Guy, Diana King. En dan eh, hebben we weer tijd voor een verzoekje. Ja, ja, ja, Shy Guy. Ja, dat was van Diana King. Ik, uh, ik werd vanmorgen wakker en... Eh, ja, zoals de meeste mensen natuurlijk. En dan krijg ik er altijd een... Eh, ja, een bepaalde melodie. Daar word je mee wakker. Ik tenminste wel. Want ja, ik besta voor 60% uit muziek, geloof ik. En 1% uit water. Wat zand, geloof ik. En chips. Geen idee. En ik werd wakker met dit nummer. Er mag gedanst worden. Tell her try your best just to make it quick.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 prescription for me. She's the one, the only remedy Zo gaan we alweer richting de klok van 9 uur. Mensen, kennen we gaat hard zeg. Ik mag nog wat drie uurtjes erbij. Maar ja, dat willen jullie vast niet, denk ik. ZFM, daar gebeurt het. Ja, dat was verkeerde knopje. Hoorden jullie dat ook? <laughs> Sexual Healing van Eddie Lovett. Ja, natuurlijk is het niet van Eddie Lovett, maar... Die vult er maar in. Alleen nationaal en dan eh, nationaal ben ik er weer.